ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer is gisteravond laat gestemd over een flinke lading plannen en aanpassingen. Na twee dagen debat over de Prinsjesdagplannen lagen er meer dan 60 moties. Aangenomen werden onder meer moties om de hypotheekrenteaftrek te behouden... en de grensbewaking uit te breiden, een motie om de spreidingswet in te trekken... en één om armoede te bestrijden. Of er iets mee wordt gedaan is nog maar de vraag. Het demissionaire kabinet hoeft dat niet te doen. En na volgende maand is er een nieuwe Tweede Kamer die er misschien anders over denkt. Bij het station van Arnhem lopen sinds gisteravond extra handhavers rond. Die moeten iets doen aan de overlast van jonge asielzoekers... en moeten ervoor zorgen dat jonge vrouwen zich veiliger voelen. Was hard nodig, zegt de burgemeester van Arnhem. Want volgens hem zijn de laatste tijd te veel incidenten geweest. Vechtpartijen, eh, onderlinge eh, eh, fetus. steekincident hoorde ik vorige week. steekincident vorige week. De overlast wordt vooral veroorzaakt door asielzoekers die al weten dat ze hier niet mogen blijven. De burgemeester vindt dat zij sneller moeten worden uitgezet. De politie heeft twee jongens aangehouden voor het bedreigen van een school in Almere. Ze zouden woensdag een dreigmail hebben gestuurd naar het Oostvaarderscollege. Wat daar precies in stond is niet bekend. De jongens komen uit Almere en Dronten en zijn minderjarig. Ze zitten vast voor verhoor. In meerdere Amerikaanse steden gaan mensen de straat op om te demonstreren... tegen het cancelen van komiek Jimmy Kimmel. Zijn show is per direct van tv gehaald nadat hij grappen maakte over president Trump. Onder meer in Los Angeles en New York waren protesten. Every act that Trump makes should be met with mass resistance, but it's, it's time for him to go. Ze stonden voor de deur van ABC, de zender van Kimmel. Ze vinden dat het bedrijf de rug moet rechten en op moet staan tegen de Amerikaanse mediawaakhond. Het weer nog. Vanochtend in het noorden nog wat wolken. Maar daarna breekt het al snel open en is het overal flink zonnig en behoorlijk warm.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 dat mensen dus nog eerder moeten worden vrijgelaten. De Tweede Kamer heeft aan het eind van de algemene politieke beschouwingen gestemd over meer dan 60 moties. Aangenomen werden onder meer twee PVV-moties om de hypotheekrenteaftrek te behouden en de grensbewaking voor ze uit te breiden. In het centrum van Berlijn wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Daarvoor is vanochtend vroeg de omgeving ontruimd en zodra iedereen weg is begint de ontmanteling. Het weer. In het noorden nog grijs. In de rest van het land wordt het zonnig.